Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat vandaag toch weer over gas uit Groningen. Het grootste veld daar werd eerder dit jaar gesloten na alle aardbevingen van de laatste jaren. Maar er zijn ook 17 kleinere gasbellen. Binnenkort mag ook daar niks meer worden opgepompt omdat de vergunning afloopt. Maar klimaatminister Hermans denkt erover om die te verlengen. Inwoners zijn ongerust en daarom gaat Hermans vandaag met hen in gesprek, zegt verslaggever Ewout Kiviet. De lijn van minister Hermans is, we willen alleen gaswinning eh, uit die kleine velden in Groningen als het veilig kan, als het veilig is. Nou, daarvoor heeft ze advies eh, aangevraagd bij, eh, bij haar adviesorganen, maar ja, het is nog niet duidelijk wat ze gaat doen. Vandaag dus vooral luisteren, maar de bewoners vrezen dus dat daar ja, dezelfde tafereelen gebeuren als bij het grote Groninger veld. Wie moet laden langs de snelweg kan in de toekomst wel eens voor een verrassing komen te staan. Laadpalen verdwijnen daarbij bosjes, schrijft de Telegraaf. Dat komt door nieuwe regels, waardoor vergunningen worden ingetrokken. Dat is inmiddels al op 20 plekken gebeurd. Laadpalen die daar stonden moesten weer worden weggehaald. Aanbieders van de palen balen. Ze vinden dat de minister met een oplossing moet komen een pakketbezorger in Rotterdam heeft gisteren een enorme bende veroorzaakt. Hij botste met zijn busje in volle vaart tegen de hoogwerker van een schilder. Die zwiepte vervolgens in het bakje de straat over en knalde tegen een lantaarnpaal. Deze buurtbewoners zagen het gebeuren, zeggen ze tegen Hart van Nederland. Het is hier net een racebaan. We hoorden een Jezusklap. Ik zag het gewoon pal voor mijn neus gebeuren. Ik keek uit het raam en eh, ik zag er zo... zo dingen in slingen. Ja, dat was echt bizar. Ja, dus wij hebben die man geholpen. Hij zat helemaal onder de verre. Die man kreeg zo ineens met die kraan zo de slingen, jongen. Daar ja, vliegen er bijna gewoon uit dat was echt gewoon bizar. De pakketbezorger reed na de knal door, maar werd later tegengehouden. De schilder kwam er vanaf met lichte verwondingen... en moet waarschijnlijk dus nieuwe werkkleren kopen. Zijn oude kloffie zit door de klap onder de werf. Het weer nog vanochtend veel grijs en kans op een enkele bui. Daar blijft het niet bij. Later vandaag trekt er veel regen over het land. Het wordt niet warmer dan een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Nou, de week doorgezagen, dat heb ik het eerste uur al gedaan met mijn handzagen. U hebt het eh, kunnen horen. Wat gaan we doen, uur 2? Nou, niet, eh, niet veel anders dan uur 1. Gewoon voor gezelligheid zorgen. Lekker gauw houden. Soms een eh, klein beetje actueel, klein beetje... wat u nu hoort, hoort dat is in ieder geval de, de Tijuana-taxi van Hurp Albert en zijn Tijuana Brasset. Het is mijn openingstune, Ja. Hoe vinden we? Mijn openingstune is toch leuk? Dan word je alleen nog blij van die openingstune. Ik wel, in ieder geval. Zo is dat. Hey Dandy, hey Dandy, waar ga je nou naartoe man? Dandy, Dandy, where you gonna go now? Who you gonna run to? Are you a little lie.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 Ja, Dandy is helemaal in orde hoor. Dandy, you're alright. Waar de Kings natuurlijk met, uh, met Dandy. Ja, luisteraars. Wat is er met Zandvoort gebeurd? Nou, het dorp is helemaal opgebouwd. Uh, door rock and roll. We built this city rock and roll. We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this city on rock and roll. Jefferson Starship. is er met Zandvoort gebeurd? Ze hebben gewoon het dorp op eh, basis van rock and roll opgebouwd. Jefferson Starship, misschien nooit van gehoord, maar eh, nu wel. Nou, leuk toch allemaal weer, eh, luisteraars. Kent u eh, Margriet Eshuis nog, van Lucifer? Die maakte natuurlijk ook een aantal soloalbums en eh, ze zong over Joe en Jerry. Gezellig, toch? Kom op, Margrietje. Ja, bekend van de band Lucifer met eh, drummer Henny Huisman in die tijd. Margriet Eshuis, House for Sale, dat was natuurlijk een enorme hit van eh, ze maakten dus veel meer eh, leuke, uh, goede muziek. Waaronder Joe en Jerry. Jawel, luisteraars. En als ik de studio van Radio Zandvoort binnenstap... dan weet ik dat ik thuis ben. en bezweet. Als morgens vroeg haar dag begint, gordijnen dan weet ik dat ik thuis ben. Hans de Boy natuurlijk, eh, luisteraars. En eh, ja, daar hoor je de laatste tijd weinig meer van. Eh, hij is volgens mij wel bezig om ja, wat nieuw repertoire op te nemen. Dat dan weer wel. Maar, maar ja, voor de rest is het, ja, is het een ondergesneld kindje. Zo langzamerhand. Hans, hoe zit het nou allemaal met je jongen? dat kan toch allemaal niet? Je moet een beetje ja, actueel blijven, Hans. Je moet gewoon ja, als je overmorgen oud bent, dan is het te laat. Als je overmorgen oud bent, wie zal er dan bij je blijven? Om je pijntjes weg te wrijven en je zorgjes weg te doen. Zonder al te bits te kijven als je weer praat over toen. Als je overmorgen oud bent, wie zal je dan moed inspreken? En wie helpt je oversteken als het niet alleen meer gaat? En wie zal de stilte breken die als ijs rondom je staat? Als je overmorgen oud bent, wie zal dan je bed opmaken? En wie doet je kleine zaken? En wie zorgt er voor je brood? En wie zal er bij je waken op de avond? Als je overmorgen oud bent, zo oud dat je oren tuiten. Wie helpt dan je neus te snuiten en wie helpt je op te staan? En wie zal je ogen sluiten als ze niet vanzelf dichtgaan? We gaan het hebben over liefdesliedjes.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 Maar voordat allemaal gaat gebeuren, gaan wij eventjes eh, genieten nog van eh, gauw houden. How do you do it? Jerry and the Pacemaker. I wish I knew. je Ja, vertel dan maar, hoe doe je dat? verdomme, hoe doe je dat? Nou ja, ik weet het niet. We gaan lachen, ja, we gaan lachen luisteren. Dat doen we met uh, Harry Jekkers, ik heb het al gezegd. We gaan het over seks hebben, ja ja. En de allerergste programma's vind ik, die kleffe klote programma's tegenwoordig over seksualiteit. Niemand is erbij gebaat, maar dan gaan ze er maar zitten wauwelen met z'n allen om kijkcijfers. Met, eh, ik heb geen onderbroek aan of ik scheer me beneden of boven of... Uh, ik heb een lul in mijn rug, ik, ik weet niet wat ze allemaal ik Ik denk, dat zal ik eens een raar lied over gaan schrijven over dat... Eh, Tot slot krijg je dat nu met z'n allen voor je plaat. Een lied over die programma's. Het heet De Schaamte. Je moest je vroeger voor van alles schamen. Je niet schamen was taboe. Er werd door iedereen wat afgeschaamd. Je kwam nergens meer aan toe. Je moest je schamen van je ouders, de meester en van God. Schamen was normaal, je deed het allemaal. Wie zich niet schaamde, schaamde zich kapot. Zo stond je in die tijd, zomers op het strand, met je zwembroek in het zand. Heel onhandig op één been, met een handdoek om je heen. Bij het onderbroek uittrekken, je, je weet wel te bedekken. Niemand zag een stukje bloot, maar je schaamde je toch dood, omdat je onder je handdoek even geen onderbroek aan En dan dat panische moment dat je in je blote krent door je knieën moest zakken om die kutbroek op te pakken. God, wat stond je hem te knijpen, zoekend naar de juiste pijpen. Angstig kijkend, wild gebarend en je evenwicht bewaren tot die rotbroek eindelijk om je krent heen zat. Maar het kwam ook wel eens voor dat je je evenwicht verloor. En dan struikelend in je pijpen. Je probeerde vast te grijpen aan een paal die er niet stond. En dan lag je in het zand en dan zag het hele strand, jongen, jongen, even een stukje van je blote. Je weet wel. Dat was de schaamte, hey, je niet schamen was taboe. Iedereen die schaamde zich, tot aan de kleinste schaamluis toe. Alles was taboe, vreselijk taboe. Ja, die da da da, padam pam pam, deel 2. Een taboe is geen taboe als het niet doorbroken wordt. En het taboe doorbreken werd dan ook een nationale sport. Weg met ja en amen, leven frank en vrij. Wie zich nog schaamde, moest zich schamen, want de schaamte was voorbij. Het grote strippen was begonnen, de schaamte overwonnen. De rokken werden mini, het badpak een bikini. Bij de blanke top der duinen zag je vrouwen topless bruine. Op straat liepen de hippies de strieken zonder slippies open. En beloond werd steeds verder gegaan. Er werd hopelijk uitgekomen voor te lang verdrongen dromen. Openbaarheid was opeens oké. Zo kon je live op de tv in programma's rondom tien getrouwde homofielen zien. Zo. Of je zag een macho huilen na een weekend partner ruilen. Of een geaborteerde non die dat maar niet verwerken kon. Of een pot uit Purmerend met een baby zonder vent, Of je zag transseksuelen met hun nieuwe tieten spelen. Van de vara tot het Ros. men openbaarde er op los. Er werd massaal gekeken naar het taboe doorbreken. De remmen gingen los en de schaamte was de kos. Weg met de schaamte, hey, leven de openheid. Doet allen mee, raakt op tv, uw laatste restje schaamte kwijt. Bespreek het maar en reken maar, je raakt die rotzooi kwijt. Ja, yeah, dankzij openheid, ja, yeah, leven openheid, hey. Param pam pam deel 3 en tevens slot. Openheid is openheid, maar als alles open is, mag je toch hopen dat die openheid ook afgelopen is. Maar openheid kent geen tijd, openheid gaat door. Maar wat stelt al die openheid, nu alles open is, in alle openheid nog voor? Wie gaat nou op tv vertellen mijn man draagt roze charatellen. Die zegt nou in het openbaar, ik kom alleen maar met een wasbeer klaar. Die zegt nou door een microfoon, wurgseks vinden wij gewoon. Al die kijkjes in de keuken van al dat kip tot geiten. Nee joh. En het einde van al die openheid is nog lang niet in zicht. Er komt vast nog wel een man die zichzelf pijpen kan. <laughs> Dan zit hier zo'n vrouw voor aan te lachen, echt met zo... zo dan ben ik er vanaf. Zo, zo zit jij te Ik zal niet zeggen hoe je eruit ziet. <laughs> Waar was ik nou alweer? Uh, eh, was nog wel een man die zelf hebt Of een vrouw die moet proberen tien keer live te onaneren. Of een nicht op hoge hakken die zijn laarzen vol kan kakken. Of een goochelaar uit Schagen die zijn penis door kan zagen. Al die openheid. Het is toch geen gezicht, joh. Was privé, maar weer privé. Zwiebertje, maar weer op tv. Kan al die schaamteloze openheid niet dicht. Daarom roep ik nu, leven de schaamte. Hé, hey, weg met dat soort openheid. Hibibura voor het taboe. Dat is aan opwaardering toe. Aan rehabilitatie toe. Leven het taboe. Ja, leven het taboe dat ik me nu weer rot schaam. Nou, daar schaam ik me niet voor. Want dat soort openheid, desnoods in godsnaam, mag daar weer een handdoek voor. Ja, Harry Jekker. Luisteraars, ik Sam kwam Moos tegen. Moos, wat zie jij daar bedonderd uit? Wat kijk je, Sip? Zeg Moos, ja, weet je dat dan niet? Mijn vader is overleden. Wat verdorie, zegt Sam. Dat heb ik niet meegekregen, jongen. Van harte gecondoleerd, man. Ja, zegt Moos. Maar ik heb nog een hele belangrijke vraag aan je. Nou, zegt Sam. Maar kom op met je vraag, jongen. Ik, ik leef helemaal met je mee. Zegt Moos. Heb jij nog een donker pak voor de dag? Voor de begrafenisdag. Heb jij nog een donker pak voor me? Nou, zegt Sam, we hebben hetzelfde postuur. Dus ik heb wel van jou wel een, mooi donker pak nog liggen. Mag je wel van me lenen? Hartstikke fijn, zegt Moos. wel Sam. Zo gezegd, zo gedaan. Eh, Sam die leverde het pak af bij Moos. En uh, anderhalve week later komen de mannen elkaar weer tegen. Hé hey, Moos, hoe is het jongen? Gaat het een beetje? Kun je het een beetje verwerken allemaal? Hoe was de uitvaart? Oh, zo, moois, oh, zo prachtige uitvaart. Zo mooi, allemaal met, met mooie, mooie liederen, psalmen en gezangen. Prachtig allemaal, heel mooi. En eh, heb je nog wat op mijn pak gehad, zegt zo? Oh, het stond mijn vader prachtig. There's nothing you can say could tear me away from my God. nothing you can do, cause I'm stuck like glue to my guy. I'm sticking to my guy like a stamp to a letter, like birds of a feather. We stick together, I'm telling you from the start, I can't be torn apart from my guy. It's nothing you Ja, duifstaag week door, luisteraars. Daar luistert u naar. Nou, kijk, nou is hij eindelijk goed doorgezaagd de woensdag. Nou, heeft u ontbeten, dan een goede bekomst. En moet u nog ontbijten, ik kan me niet voorstellen... want het is alweer eh, tien over half elf geweest. Eh, dan bent u een beetje laat voor het ontbijt. Maar goed, je moet wel gezond eten. Hè? Dus het is wel belangrijk dat je ontbijt überhaupt natuurlijk. Dus als je nou net opstaat... dan uh, wens ik je toch alsnog een smakelijke nou, bijna brunch eigenlijk. Hè? De, de, de, overgang van ontbijt naar lunch is brunch. Zo is het maar net. If you should tell me that I'll always be The one you'll always love so true I could easily, I could easily fall in love with you.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 Ja, nee, nee, neem me niet kwalijk Neem me niet kwalijk. nog zo'n gezellig nummer. Everywhere that you just look, and you'll find I'll try to get to your soul, try to get Ja, Lou Chrissy, eh, I'm Gonna Make You Mine. Baby, I'm gonna make you mine. Ja, zo is dat. Nou, moet je gewoon een beetje verkeerd op je fiets gaan zitten. En dan kan je er ook bij, eh, luisteraars. Eh, zo werkt dat gewoon in het muziekleven. Ruben James In my song You'll Live Again And the phrases that I rhyme are just the footsteps out of time from the time when I knew you, Reuben James. Reuben James. All the folks around Madison County cussed your name. Just a no-count sharecropping colored man who would steal anything he can. And everybody laid the blame on Reuben James. Reuben James still walk the furrowed field of my mind. Faded shirt, the weathered brow, the calloused hands upon the plow. I loved you then and I love you now. Ruby Jane, Flora Gray. The gossip of Madison County died with child And although your skin was black You were the one that didn't turn your back on the hungry white child with no name, Reuben James. Reuben James. Oh, with your mind on my soul and a Bible in your right hand. You said, turn the other cheek. But There's a better world awaiting for the meek. In my mind, these words remain from a Reuben James. Reuben James, you still walk the furrowed field of my mind faded shirt, the weathered brow, the calloused hands upon the plow. I loved you then and I love you now. Reuben James. Reuben James. One dark cloudy day that brought you from the field Until your lonely pine box came Just a picture of me in the rain Just to sing one last refrain for Reuben James Reuben James the furrowed field of my mind. The faded shirt, the weathered brow, the calloused hands upon the plow. I loved you then and I love you now, Reuben James, Reuben James. Ja, stamt uit uh, 1967. Doornelli met uh, eh, The Guitarman, luisteraars. Ja, u hoort het goed. The Guitarman. Uh, wat zullen we nou eens gaan doen? Eh, kent u Corina? Kent u die nog? Nou, in ieder geval was Corina een vriendinnetje van Ray Peterson. Luister maar. I love Corina. Tell the world I do. tell the world I do And I pray every night She'll learn to love me too Corina, Corina Corina, Corina Corina, Corina I love you so Oh little darling you've been so long Oh, little darling Where you been so long I ain't had no loving Since you've been gone Corina, Corina Corina, Corina Corina, Corina Corina, Ja, luisteraars, eh, dan komt de volgende vraag. Uh, This is my song. Van wie is dat nummer? Kunt u dat, nog, eh, kunt u dat zich nog herinneren? De prijsvraag! Je gaat het weer meemaken, je gaat het weer meemaken. Van wie, luisteraars, van wie, oh wie, is het volgende nummer? Ja, die hebben we net gedraaid. Die moet ik helemaal niet hebben, luisteraars. Die duif maakt ook wel eens een foutje. Dat eh, klinkt afgezaagd. Eh, met duif zaagt de week door. Maar ja, een foutje kan er zomaar gebeuren. Eh, ik wil een heel ander liedje dragen, draaien namelijk. en dat is namelijk het nummer van Petula Clark. This is my song. Ja. Het laatste nummer van uur 2 van Duif zaagt de week door. Daar komt hij. Daar pak ik dan mijn mandolin bij, hè?